Die dag dat jij bent verdwenen, is het in ons huisje zo stil. Ik wist niet dat jij dat ooit zou menen. zonder jou dan toch heen. Laat mij niet alleen, zoals jij bent, zo is er maar één. Waarom ben je zo van zo'n mooie tijd van geluk. Jaren heb ik altijd naast jou gestaan. Maak jij dat zomaar weer stuk? Laat mij niet alleen, daar zonder jou dan toch heen. Laat mij niet alleen, zoals jij bent, zo is er maar één. Sinds die dag dat jij bent verdwenen het in ons huisje zo stil? Ik wist niet dat jij dat ooit zou menen. Kom weer terug als je wil. heb ik altijd naast jou gestaan. Maak jij dat zomaar weer stuk?